Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Frankrijk is nog iemand opgepakt voor de aanslag van gisteren. Volgens Franse media gaat het om een man van 47... die contact zou hebben gehad met de dader. Die doodde gisteren met een mes drie mensen in een kerk... in het centrum van de stad Nice. Bij die kerk leggen mensen nu kaarsen en bloemen neer... Een grote bijeenkomst zit er niet in, vertelt onze correspondent. Het wordt een rare dag in Frankrijk. Frankrijk gaat zijn eerste dag van de lockdown in. Dus collectief rouwen, ja, dat zit er eigenlijk gewoon niet in. Het zal allemaal heel beperkt zijn. Mensen moeten vooral binnen blijven. De dader van de aanslag ligt nog in het ziekenhuis. Hij werd gisteren neergeschoten door de politie. Gemeenten rond Nijmegen zijn bang voor vuurwerktoeristen. In Nijmegen zelf mag met oud en nieuw helemaal geen vuurwerk worden afgestoken. En daarom zijn de plaatsen in de buurt bang dat mensen naar hen toe komen... met hun sierpotten, grondbloemen en spinners. Nijmegen heeft een totaalverbod. Dus komen al die mensen nu naar hier? Dat eh, alles wat in Nijmegen niet mag, hier wel zou mogen. Dat de... kan niet. Een deel van de gemeente heeft ook maar een vuurwerkverbod ingesteld. Met oud en nieuw mag je trouwens alleen nog siervuurwerk de lucht inschieten. Knallers en vuurpijlen zijn overal verboden. Voor het eerst in de geschiedenis van de christelijke partij SGP is een vrouw benoemd tot wethouder. Paula Scholte van 27 heeft zin om op het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland aan de slag te gaan. Het is de verwachting dat ik de portefeuilles van mijn voorganger overneem. En dat zijn dan arbeidsmarkt, onderwijs, sociaal domein en water. Sommige SGP-leden zijn het niet eens met de vrouwelijke benoeming. Hebben jullie wel in de gaten wat je teweeg brengt? En dan roepen ze ook nog op, bid maar. Ja. Maar voor kwalijke zaken kan je niet bidden. Dus ik vind het heel moeilijk. Ja, het doet me echt veel pijn. Paulus Scholte zegt tegen Omroep Zeeland dat ze met heel veel enthousiasme aan de slag gaat... en dat ze hoopt Gouden Duiveland nog een beetje mooier te maken. Het weer. Soms regent het een beetje. Het is een graad of 15. Morgen overdag droog, wat meer zon en het wordt een gaat weer warmer. ZFM. Verkeersupdate.